Martijn Richters. De verdachte die iets te maken zou hebben met de dood van een jongen in Nijmegen is vrijgelaten. De jongen was volgens regionale media 16 jaar en kwam om bij een vuurwerkongeluk. Het onderzoek duurt nog wel even, zegt de politie. Er wordt onder meer gekeken of er anderen dan de verdachte bij betrokken waren. Het kan nog wel een paar dagen duren voordat de lichamen van de slachtoffers van de brand in Zwitserland worden vrijgegeven. Het duurt nog een tijdje voordat iedereen geïdentificeerd is, zegt de politie. Bij de brand in een bar zijn zeker 40 mensen omgekomen. Er zouden er 16 uit Italië komen. Er zijn geen berichten over Nederlandse slachtoffers. Rusland zegt bewijs te hebben dat Oekraïne een huis van president Poetin heeft aangevallen. Er zou informatie uit een neergehaalde drone zijn gehaald. Amerikaanse media zeggen dat de CIA heeft vastgesteld dat Oekraïne Poetin of zijn huizen niet heeft aangevallen. Oekraïne waarschuwt dat Rusland het vredesproces probeert te dwarsbomen. En schaatser Joy Beunen krijgt niet alsnog een kans een Olympische medaille te halen op de 1500 meter. De wereldkampioene won op die afstand alle wedstrijden waaraan ze meedeed dit seizoen, maar kwalificeerde zich niet op het moment dat het moest. Dat deden drie anderen wel en die hebben volgens schaatsbond KNSB ook kans op een medaille. Sublime weer. Er vallen wat buien en later vanavond en vannacht wordt dat natte sneeuw. Die winterse buien trekken morgen overdag ook over het land en soms blijft de sneeuw liggen. Het wordt 2 tot 5 graden. Tot zover het ANP-nieuws. De beste funk, soul en R&B. Sublime Classics. to write this, Queen. I ain't seen you in a minute. Wrote this letter and finally decide to send it. Signed, sealed, delivered for us to grow together. Love has no limit, let's spin a slow forever. I know your heart is weathered by what studs did to you. I ain't gon' saw them cause I probably did it too. Because of you, feelings I handle with care. Some niggas recognize your light, but they can't handle the glare know I ain't the type to walk around with matching shirts. A relationship is effort. I will match your work. I wanna be the one to make you happiest and hurt you the most. They say the end is near. It's important that we close to the most high. Regardless of what happened on him, let's rely. important. We communicating, tune the fate of this union to the right pitch. I never call you my bitch or even my boo. There's so much in the name and so much more in you. Few understand the union of woman and man. It's sex and a tingle is where they assuming it land. But that's fly by night for you in the sky, right? During these cold shy nights, moon, you my light. If heaven had a height, you would be that tall. Ghetto to coffee shop, I see that all. Let's stick to understanding and we won't fall. For better or worse times, I hope to me you call. So I pray every day more than anything. Friends will stay as we begin to lay this foundation for a family. Love ain't simple, why can't it be anything worth having, you work at annually. Granted, we've known each other for some time. It don't take a whole day to recognize sunshine. kinda fresh, you listen to more than hip hop, and I catch you in the mix from beauty to thrift shop. Plus, you shit pop when it's time to, thinking you fresh, suggesting beats I should rhyme to. At times when I'm lost, I try to find you. You know to give me space when it's time to. My heart's dictionary defines you. It's love and happiness. Truthfully, it's hard trying to practice happiness. The time we committed love, it was real good. Had to be for me to arrive, and it still feel good. I know the sex ain't gonna keep you, but as my equal, it's how I must treat you. As my reflection, the light, I'ma lead you. And whatever's right, I'ma feed you. Yo, I tell you the rest when I see you. Peace. It's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. You know the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. You know I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. Yet all the night magic seemed to whisper and hush. You all the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more morning dance with you, oh, my love? tonight. I can't wait till the morning has come. And I know now the time is just right. And straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear.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 Zoals Senseo koffiepads en XL cappuccino per zak 4,99. En Campina, yoghurt, kwark en vla 2 stuks voor 2,99. We doen het je mee, Plus. Sublime Classics. sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again.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 Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.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 Maar eerst het nieuws van 8 uur. Goedenavond, ik ben Martijn Richters. De mensen die in de buurt van de verwoeste Vondelkerk in Amsterdam wonen, kunnen weer terug naar huis. Volgens de veiligheidsregio is de omgeving opgeruimd. Zo zijn er roet- en asdeeltjes weggehaald. De brand is volgens omwonenden veroorzaakt door vuurwerk. De politie onderzoekt verschillende scenario's. Premier Dick Schoof heeft de president van Zwitserland gecondoleerd... na de brand in een bar waarbij ongeveer 40 mensen omkwamen. Het zijn vooral jongeren. Onze gedachten gaan uit naar alle slachtoffers, nabestaanden en het Zwitserse volk, schrijft Schoof op X. Rijkswaterstaat waarschuwt dat het de komende dagen glad kan worden, ook al wordt er gestrooid. Er is minder verkeer door de vakantie, maar daardoor wordt de kans op gladheid groter. Het zout wordt namelijk minder goed ingereden en dat kan gevaarlijke situaties opleveren, zegt Rijkswaterstaat. Italiaanse pastabedrijven zijn opgelucht dat Amerika voorgestelde importheffingen sterk verlaagt. Pasta dreigt in Amerika twee keer zo duur te worden, maar nu blijft het bij een heffing van tussen de 2 en 14 procent. Amerika beschuldigde Italië ervan pasta voor veel te weinig geld te dumpen. Sublime weer. Er vallen wat buien en later vanavond en vannacht wordt dat natte sneeuw. Die winterse buien trekken morgen overdag ook over het land... en soms blijft de sneeuw liggen. Het wordt 2 tot 5 graden. Tot zover het ANP-nieuws. De beste funk, soul en R&B. Sublime. Sublime